met het NOS Journaal. Lokale partijen lijken opnieuw de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. In ruim driekwart van de gemeenten is een voorlopige uitslag bekend. En in veel kleine en middelgrote gemeenten lijken lokale partijen de grootste te worden. Uit een vragenlijst van Ipsos INO blijkt dat kiezers vooral lokaal stemmen... omdat ze vinden dat die partijen beter weten wat er in de gemeente gebeurt... Het lijkt erop dat GroenLinks PvdA in Rotterdam net iets meer stemmen heeft gekregen dan Leefbaar Rotterdam. Volgens een voorlopige uitslag komen de partijen wel uit op evenveel zetels. Het gaat om 11 zetels. In de gemeente Utrecht blijft GroenLinks PvdA de grootste. Volgens een voorlopige uitslag komt die partij uit op 14 zetels in Utrecht. Dat is er één meer dan vier jaar geleden. D66 komt in Utrecht uit op negen zetels. Utrecht en Rotterdam zijn de eerste twee van de vier grote steden waar een voorlopige uitslag bekend is. In Amsterdam en Den Haag worden de stemmen nog geteld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn vier doden gemeld door een Iraanse raketaanval. Volgens de eerste berichten ging het om drie Palestijnse vrouwen. Later werd nog een dode gemeld in hetzelfde dorp, maar de identiteit van deze persoon is nog niet bekend. Ook in Israël kwam iemand om het leven. Een 30-jarige man werd geraakt door brokstukken van een raket die uit de lucht werd geschoten. In de Champions League heeft Liverpool zich geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg van trainer Arne Slot won in eigen huis met 4-0 van Galatasaray. Dat was meer dan genoeg om de 1-0-nederlaag van vorige week goed te maken. Ook Bayern München en Atletico Madrid zijn door naar de kwartfinales.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 Like it's forever. Then live the rest of our life. But not together. Wake up in the morning without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell.